Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ik is een vliegtuig neergestort met, het met een Braziliaans voetbalteam aan boord. Volgens het vliegveld van Medellin zaten er 81 mensen in. Het vliegtuig was opgestegen in Bolivia. De voetballers van het Braziliaanse Chapecoense moesten in Colombia de finale spelen van de Copa Sudamericana. Een aantal inzittenden heeft het ongeluk overleefd. Door de nieuwe flexwet zijn afgelopen jaar duizenden schoolkinderen naar huis gestuurd... omdat er geen vervanger voor zieke leerkrachten was. Dat zeggen basisscholen in een onderzoek van de PO-raad, de organisatie van schoolbesturen. Door de wet werk en zekerheid kunnen scholen invallers maar een paar keer inzetten. Daarna moeten ze een vaste baan krijgen. Maar scholen hebben daar geen geld voor. Daarom worden klassen samengevoegd of naar huis gestuurd. De PVV is de partij die het minst geeft om de rechten van vluchtelingen. Dat zegt Oxfam Novib. Uit onderzoek van de ontwikkelingshulporganisatie blijkt dat D66, GroenLinks en de ChristenUnie wel goed scoren. Die partijen hebben veel aandacht voor de aanpak van wereldwijde armoede, het creëren van vluchtroutes en gezinshereniging. De PvdA scoort redelijk en naast de PVV scoren ook de SP, het CDA en de VVD een onvoldoende, zegt Oxfam Novib. De meeste fietsen werden de afgelopen zes jaar gestolen in de binnensteden van Nijmegen en Enschede. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Gemiddeld drie keer per dag werd aangifte gedaan van diefstal. Waarschijnlijk worden nog veel meer fietsen gestolen, want volgens het CBS doet maar ongeveer één op de drie mensen aangifte van diefstal. In Hilversum is een monument onthuld op de plek waar vorig jaar Dasje Graafsma van 16 onder een trein kwam. Bij de onthulling waren zo'n 100 mensen. meisje kwam na een nacht stappen onder de trein bij Hollandse Rading. Volgens de politie was het zelfmoord, maar de familie van Graafsma gelooft dat niet. Het weer zonnig, maar wel koud. Het wordt plus 1 graad in het oosten tot plus 4 op de Wadden. Morgen minder koud. Het wordt dan 4 graden in Limburg tot 8 graden in Noord-Holland. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 55 eh, files. Op eh, de ringweg van Amsterdam loopt het eh, goed vast door een verloren lading hout. Op de A10 West richting de A10 Zuid staat tussen Osdorp en knooppunt Amstel 6 kilometer file. Ehm, er is maar één rijstrook open en dat kost je nu een uur extra. Op eh, de A20, hoek van Holland-Gouda, staat tussen Maasluis en Rotterdam Centrum 11 kilometer file door een eh, ongeluk met een vrachtwagen. De weg is wel weer vrij, maar je moet toch nog rekening houden met een eh, zo'n drie kwartier vertraging. Ook veel vertraging nog op de A9, ook maar amstelveen dus knooppunt Kooimeer en Velzen staat 14 kilometer file. Eerder vanochtend heeft daar een kapotte auto gestaan. Die is inmiddels weg, maar het kost je nog wel een half uur extra.